Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Opnieuw een flinke bank. De Volkskrant meldt dat de topman van Van Landschot er in een beloningsvoorstel ruim 20 op vooruit gaat. Dat komt neer op anderhalf miljoen euro per jaar. De aandeelhouders van Van Landschot moeten wel nog eind volgende maand akkoord gaan. Een maand geleden was er nog veel kritiek op de salarisverhoging van de topman van ING. Die verhoging van 50 werd uiteindelijk ingetrokken. Zeker vier op de tien Nederlanders worstelen met de financiële administratie. Ze hebben geen overzicht omdat rekeningen op verschillende manieren binnenkomen. Bijvoorbeeld per post en per e-mail. Daarnaast zijn er steeds meer abonnementen. Het onderzoek van het Nibud blijkt dat deze groep ook meer betalingsachterstanden heeft en vaker rood staat. Het zijn vooral ouderen die niet zo handig zijn met computers en mensen onder de 35. Die hebben juist vaak moeite hun administratie te organiseren. De Franse staat neemt vanaf 2020 stukje bij beetje de torenhoge schuld over van de Franse spoorwegen, heeft president Macron bekendgemaakt. De schuld is met 47 miljard euro zo hoog dat de staat hem niet in één keer over kan nemen, omdat Frankrijk anders weer de EU-begrotingsregels overschrijdt. Daar voldoet het land juist dit jaar voor het eerst in jaren weer aan. En de Amerikaanse acteur Ronald Lee Ermey is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg bekendheid door zijn rol als de keiharde drill sergeant Hartman... in de film Full Metal Jacket van Stanley Kubrick. De film gaat over een groep jongens die wordt opgeleid om te gaan vechten in Vietnam. Sergeant Hartman toont geen enkel medeleven met zijn recruten... die door hem verrot worden gescholden en gekleineerd. Ronald Lee Ermey bezweek aan de gevolgen van een longontsteking.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 Every time when you're in pain, you keep calling out my name baby. You're my best friend, mm my best friend. You sure made my day. Danced and sang the truth away. Caught up in a storm, we tried to hide.